Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De reacties op het akkoord op hoofdlijnen van PVV, VVD, NSC en BBB druppelen nog steeds binnen. De missionair staatssecretaris Velbrief van D66 en een ChristenUnie-Kamerlid hebben het Centraal Planbureau nu gevraagd om de plannen te gaan doorrekenen. Frans Timmermans, de leider van de grootste oppositiepartij, PvdA GroenLinks, noemt het akkoord. Rampzalig voor werknemers, ramzalig voor de overheid. Het is op drijfstand gebouwd, bovendien allerlei aannames die ze niet kunnen onderbouwen. Ze hebben alle vier beloofd, we gaan het minimumloon verhogen, doen ze niet. Eh, en de duur van de WW wordt verkort. Dus voor werkende mensen is dit heel slecht nieuws. Ook gemeenten, ontwikkelingshulporganisaties en natuurclubs maken zich zorgen. Boerenorganisaties zijn juist blij met de plannen die in het nieuwe regeerakkoord staan. De vier partijen kiezen voor een minder vergaande aanpak dan het vorige kabinet. En de boerenclubs zeggen dat ze daardoor perspectief en waardering zien. In Helmond is vanochtend vroeg een motorrijder een huis binnengereden. Volgens een bewoner had hij een vuurwapen in zijn hand. De motorrijder zou eerder vanochtend op een auto hebben geschoten, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Het lijkt erop dat het tijdens een vluchtpoging misging, waardoor de bestuurder het huis binnenreed. De bewoner van het huis zag dat de motorrijder een vuurwapen bij zich had. En die verdachten gingen vervolgens te voet vandoor richting een parkje. Ja, de motorrijder ging inderdaad te voet vandoor en is nog altijd niet opgepakt. En de gemeente Groningen biedt vanavond excuses aan voor het slavernijverleden van die stad. Zo hebben Groningse schepen ongeveer 30.000 tot slaafgemaakte mensen vervoerd... naar onder andere Suriname en Amerika. De excuses zijn voor Myron superbelangrijk. Hij is nazaat van tot slaafgemaakte en voormalig stadsdichter van Groningen. En ook vanavond draagt hij een gedicht voor. Een oproep is het eigenlijk. Het is een, het is een oproep om... Ehm, ja, het gaat lastig worden en het gaat soms nog pijn doen. En het is echt niet dat het verdriet na vanavond weg is. Ehm, maar laten we ehm, de, belofte, de belofte klinken dat we elkaar niet meer uit het oog gaan verliezen... en de dialoog blijven opzoeken, ehm, hoe vervelend het soms ook is.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 want me. You want it when you saw me. I like how you look, baby. Call me, call 神。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

for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

Nederland schiet zichzelf in de voet door te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, zeggen maatschappelijke organisaties. Volgens hen is een betere wereld ook voor Nederland van groot belang. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en regent het bij een graad of 20. writing rhymes, a pen on the paper, spending time. Then up on the stage, the crowd's in a rage, shaking rap stay in a new world. Me and you, girl, dancing. any place, anywhere. There's a magical world we can opened up your door. I couldn't believe my luck. You and your new blue dress, taking away my breath. The cradle is soft and warm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 slow hours of morning Experience is cheap I should listen to the warning But the cradle is soft and warm temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. myself can And to him I just can't be true And I know that he knows I'm a fake